บุ๊กทูยี่สิบ twintig, 20. การสนทนาหนึ่ง small talk, deel 1. Small talk 1. ทำตัวตามสบายครับ Maak het uzelf gemakkelijk. Maak het uzelf gemakkelijk. ทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะครับ Doe alsof u thuis bent. Doe alsof u thuis bent. คุณอยากดื่มอะไรครับ Wat wilt u drinken? Wat wilt u drinken? คุณชอบดนตรีไหมครับ Houdt u van muziek? Houdt u van muziek? ผมชอบดนตรีคลาสสิกครับ Ik houd van klassieke muziek. Ik houd van klassieke muziek. นี่คือซีดีของผมครับ Dit zijn mijn cd's. Dit zijn mijn cd's. คุณเล่นเครื่องดนตรีเป็นไหมครับ Speelt u een muziekinstrument? Speelt u een muziekinstrument? นี่คือกีตาร์ของผมครับ Dit is mijn gitaar. Dit is mijn gitaar. คุณชอบร้องเพลงไหมครับ Houdt u van zingen? Houdt u van zingen? คุณมีลูกไหมครับ Heeft u kinderen? Heeft u kinderen? คุณมีสุนัขไหมครับ Heeft u een hond? Heeft u een hond? คุณมีแมวไหมครับ Heeft u een kat? Heeft u een kat? นี่คือหนังสือของผม Dit zijn mijn boeken. Dit zijn mijn boeken. ผมกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ Ik lees nu dit boek. Ik lees nu dit boek. คุณชอบอ่านอะไรครับ Wat leest u graag? Wat leest u graag? คุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมครับ Gaat u graag naar concerten? Gaat u graag naar concerten? คุณชอบไปดูละครไหมครับ Gaat u graag naar het theater? Gaat u graag naar het theater? คุณชอบไปดูโอเปร่าไหมครับ Gaat u graag naar de opera? Gaat u graag naar de opera? กรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด